Thank you. klonk er het schaal. steeds als een wijs signaal voor allemaal. Meisjes richten hun blikken naar de diligence, die van hen om die knappe postillon. Een het blondje, dat ក្នុងកាត់នៅព្រះបរមរា Berg en dal klonk nog het hoorgeschal. Toen als een feestsignaal voor allemaal.